40.914.116 euro. Ja jongens, dit is geweldig. En het enige wat ik hoop er zijn zoveel mensen in Nederland die bijdragen. En ik hoop dat de mensen in Oekraïne dit zouden kunnen weten nu. Zodat ze voelen wat hier in Nederland gebeurt. Dat iedereen aan hun denkt. Met het geld helpen hulporganisaties van Giro 555 mensen aan onderdak, medicijnen en schoon water. Ook vandaag hebben Rusland en Oekraïne weer overleg gehad. Oekraïne is voorzichtig positief over de onderhandelingen over veilige vluchtroutes voor burgers. Maar voor de rest zijn ze weinig opgeschoten. Het lijkt er niet op dat Oekraïne akkoord wil gaan met de Russische eisen, zegt correspondent Geert Groot-Koerkamp. Die onderhandelingen zouden volgens Rusland Oekraïne uh, mee moeten instemmen om de wapens neer te leggen. De Krim te erkennen als grondgebied dat aan Rusland toebehoort. En ook de onafhankelijkheid erkennen van die twee volksrepublieken zogenaamde in het oosten van Oekraïne, Donetsk en Lugansk. Op social media gaat een filmpje rond van een Oekraïens meisje in een bunker. Ze zingt het liedje Let It Go uit de Disney-film Frozen in haar eigen taal. Ook de schrijfster van het liedje heeft gereageerd op het filmpje. Ze heeft het geretweet met een huilende smiley erbij. Het weer vanavond en vannacht helder. Op veel plaatsen gaat het een paar graden vriezen. Het kan min 4 worden. Morgen zonnig, 10 of 11 graden dan. Iets warmer dan vandaag. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat nog file op de A10 Zuid bij Amsterdam richting Den Haag en Rotterdam.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 niet bij ons, maar bij de cornuiten van Radio Compella bij Zwaardvis. van Willem de Waard en Koolsoorten. Die begonnen met dit nummer. En daar lieten ze toch heel duidelijk ook meteen die speech van John F. Kennedy horen in het nummer van Alaska Plea for Peace. Ehm, ja, daar hoef ik weer eh, weinig over eh, los eh, te laten. Dat lijkt mij wel duidelijk. welkom bij deze alternatieve FM op 3 maart 2022. En bij het uitspreken van de datum 3 maart 2022 gaan wij ook nog een beetje terug in de tijd. En dat heeft alles te maken met een dame die ooit in 2008 de Grote Prijs van Nederland wist te winnen in de categorie Songwriters. En eh, in 2012 was ook eh, dit jaar, tien jaar geleden, dat ze haar album uitbracht. Maar die viert haar verjaardag. En ik heb het over Fabiana Dammers. The Lighthouse. Het nummer wat in 2013 is opgenomen in... Ik dacht de pletterij in Haarlem. The nights at sea het al. Fabian Dammers uh, viert eh, verjaardag vandaag 37 eh, geworden. Er komt straks nog een nummer. En in het derde uur nog een nummer. Dus alles omdat deze dame hier het programma een beetje vooruit heeft geholpen. Vanaf 2010 is dat een beetje het geval geweest. Tot en met een beetje 2013. En daarna is het wat, wat anders geworden met Fabian Dammers. Is een beetje een andere richting ook ingeslagen muzikaal gezien. Eh, dat heeft alles eh, te maken met haar Italiaanse wortels. Eh, ze is ook ja, afgestudeerd, geloof ik. iets met Italiaanse literatuur. Dat is in ieder geval wat, wat me bijstaat. deze man is bezig met een EP. En als alles goed gaat... laten we dat ook maar eventjes per dag bekijken. Want ja, in deze tijden weten we het ook maar niet. is Jacob D. Edward 24 maart gast bij ons. En dus eh, is het eigenlijk eh, een beetje een jaarlijks eh, terugkerend ritueel. Hij in maart en Paul Bond ergens in november. Dit is het eerste nummer waar hij mee doorbrak. fly low So the ship without a sail could sail to sea again. And the wind will surely sing with him. It seems that you have grown so old i tired of this sea of old recurring themes. All the young birds flying in and flying out.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 Life is just a wheel that keeps on turning until it finds. wijs zal zij dit zaterdag, eh, als alles het een beetje mooi weer is, eh, laten horen, dit, eh, dit nummer, bij een wandeling. En dan kun je dus eigenlijk zien wat het allemaal inhoudt als we een beetje zuiniger zijn op het beetje wat we hebben. Uh, Hanneke Laura met een nummer Turn the Tide. Ik heb het uh, al aangekaart met er een aantal weken terug. En het zat toen ergens in een blokje van drie kan ik me nog herinneren. Want eh, dat waren allemaal nummers die gerelateerd waren aan moeder natuur. Want dit eh, nummer gaat erover. Eh, daarvoor hoorde je trouwens Jacob D. Edward 24 maart. En dat kun je alvast noteren. Dat is vandaag of drie weken. Dan komt hij weer komen, komt hij spelen. Ehm, dat is dan ook eh, eh, ja, iets, iets eh, leuks om naar uit te kijken. En bovendien, Jacob D. Edward is bezig met nieuw materiaal. En bovendien gaan we nog even verder met het hele verhaal... wat wij allemaal aan het doen zijn met onze website. Want er staat ook het een en ander op. want 10 maart dat is volgende week. Volgende week donderdag. Dan eh, gaat uh, Danny Ginnen eindelijk zijn ehm, album presenteren in het eh, patronaat. Now is the Time heet het, dat album. En dat, dat heeft te maken met het uitstellen van de verscherpte coronamaatregelen in november van het afgelopen jaar. En dat gaat hij nu proberen dus echt uit te voeren. daarbij zit ook een single. Ehm, dat is uh, The End. Die staat trouwens ook op, op dat album. En wellicht zal Danny dit ook eh, laten horen. Ik denk het haast wel. Want het is ook een, een goede eh, single op datzelfde album. The End van Danny Ginnen. elkaar alsof ze altijd maar haastig. Vreemd hoe de regen hier telkens weer valt. En hoe de zon er vaak niet is overdag. Vreemd hoe de talen zo ver van elkaar. Goedendag en goedenaar. De wereld wiebelt als je alles te gaan. Terwijl gedaan. En dat was eh, Kafka, want die hadden dat eh, uitgebracht. Eh, De Wereld Wiebelt is trouwens een Nederlandstalige single van ze. Normaal gesproken hebben ze dat in het Engels, maar ehm, toch dit gedaan. En daarvoor hoorde je Danny Ginnen met uh, End. Op onze website www.altfm.nl is het bericht te lezen over het op handen zijnde release concert of release optreden van Ehm, Danny Ginnen, eh, de single The End, die hebben we gedraaid. Maar eh, dat hoort eh, natuurlijk bij iets wat bij een album hoort. En dat album, dat heet Now is the Time. Dat is het album wat, waar het op te vinden is. En dat doet hij dus 10 maart in het patronaat. Goed, we gaan weer even vrolijk verder. Want we hebben, vorige week hadden we hier iemand in de studio die live zat te spelen. Of ja, hij zat ook echt te spelen. Sven Ros een van eh, de nummers eh, die hij eh, liet horen was dit hele mooie nummer. The Heartbreak Bird. Last year I met the heartbreak bird He said, I see that you've been hurt, hurt, hurt Like he knew about the fight How she left me in the night How I lost the love of my life He said, I try to stay alert I look through windows round the earth, earth, earth If you've got a broken wing you can entrust me anything. I will try my best to bring in the spring. He said, Hearts can be breaking, and breaking can be hard. So I always try to help someone if someone falls apart. He became my tiny friend. Every morning, half past ten, ten, ten. He sang me good advice. On Mondays, even twice, he made me open up my eyes to new light. He said, Hearts can be breaking, and breaking can be hard. So I always try to help someone if someone falls apart. the heartbreak bird. How he helps others feeling hurt, hurt, hurt. Our friendship remains short, but that's what he aimed for. I don't need him like before anymore. Now I know hearts can be breaking, and breaking can be hard. But the heartbreak bird helped me make a fresh and brand new start. I need. Can feel your eyes staring, baby, staring at your screen in the morning, the morning. paint on the floor and my dress is in white. Drank a lot of good stuff before you came my way. You waited for me. great light let you my way. Couldn't hold it any longer. You hopped on that plane you stood before me. And honey, I ain't playing. Bring it to the table before I change my way. You stood before me. I ain't sorry. Don't worry. would be easy. Well, you never took a chance on me. You thought this would be easy. Well, you never met a woman like me. Get ready for some teasing before releasing. deze dame die we al een tijdje op eh, de korrel hebben. Singa, want eh, haar EP die is eh, vorige week verschenen. Dat, dat heet Resonate. En dat hebben we behandeld in 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. Waar we elke maand een van de, ja, eigenlijk alleen maar de Noord-Hollandse releases laten horen. En deze Eva van Leeuwenhoek, die schuilt achter deze Singa is een van de mensen die hier muziek maakt in deze provincie. En dat eh, heeft ze dus eh, nu laten horen met, eh, met dit nummer. wat op die EP terug te vinden is. Sven Ross heeft dat ook gedaan. dat was ook de aanleiding om hem natuurlijk te vragen. Omdat hij net die EP had uitgebracht. En de Heartbreak Bird was een van de nummers die daarop stond. Ehm, normaal gesproken doe ik op dinsdag samen met een, met een aantal uh, lieden op de dinsdagmorgen een programma hier bij dit radiostation ZFM Zandvoort. Dan heet het het uh, eh, K-nummer. Maar eh, wij zeggen dan eh, op de dinsdagmorgen kutnummer. Maar goed. Ehm, maar dat moeten wij dan schertsend behandelen. Want in de regel moet ik dan eigenlijk komen van... van jongens, dit is ook muziek. En deze man heeft daar in dat rubriekje in gezeten. En als je het hoort, dan denk je... het is Michael McDonald in een Eagles jasje. Maar komt toch echt uit Nederland. Lo van Gorp en Fisher King. single lie Is it really worth it when you look at your reflection On the Daily Mirror front page of today Do you think that honesty is an overrated value? That the truth is just a thing that can be made just look serving as the next man can be. So I keep on proving decisions were made accordingly. Cause you always made me jealous, and you always made me. they say. Old habits are the ones to stay. But I like us girls who go out and refute that claim. Desire all, well, let me in. It gives me hope, but nowhere to begin. Entertaining that you don't care at all. Could you maybe leave it to make me feel fine? Value my word, perhaps feel satisfied. Constant repeating to sit myself down, but don't fall behind. See my reflection in ceiling so high glass shatter or last till I die. You think I owe you, but please don't go wasting my time. Cause you always make me jealous, and you always make me think that I am not deserving of the places I'm at. made me jealous, always Oh, person me down is In het echi heet ze eh, Emily Mekel, maar voor de mensen waar eh, wie ze naar buiten treedt, heet het Man Mazel. Old Habit. En daarvoor hoorde je Love met eh, Fisher King. En dat uh, lijkt een beetje toch echt op, eh, nou laten we zeggen, Michael McDonald. Daar doet zijn stem een beetje aan denken. En er zit ook een twistje van die Eagles in. Goed, we hebben in Zandvoort eh, nu ook eh, eh, een hip-hop tweetal. Ja, dat heb ik je vorige week al laten horen. Eigenlijk hebben we, hebben we dat vorige week een beetje laten horen met een nieuwe single. En we doen dat even in een Zandvoorts blokje van drie. Want we hebben meer muzikanten dan alleen Siggy en Dins. Daarachter Wendy Moore en daarachter Ruud Houweling. Ik ben met Siggy en met Bims. Wat zegt dat? Soldatenwerk. Activatie. Yo, rij je nee of reën niet, ik laat je zelf kiezen ben gekomen voor de seks, ik wil niet aan genieten. Ik wil niet tellen, beter geeft u me wat paarse brieven. Maak het aantal kijk eens hoe we op de straten skiën. Maar best die weet, ik ben geen praten niet mijn lastig vallen. Maak je niet druk, ik check je later, ben weg van de valk. Even bijkomen van de spanning in mijn lijf. Ik denk van jij bent toch met mij, maar wat doe jij is van erachter vallen. Op banlieue is gaan mensen op banlieue. Mijn vinger op der assen glijdt, ik zweer de vissen leuk. Doe hier anders, Louis Vies, voor mijn vijf, ze wat nerveus. Ze praten dingen achter mij, maar zegt die dingen voor mijn neus, yo. Beetje scheef, ze kijken mij van jij bent echt gek Maar bitch van mama zero, misschien catch ik nog al letters Zet hem in zijn S, ik voel me Ellens in die ketten Je ziet me met mijn mensen, kom maar hun als je de lef hebt wow. Ik ben nog steeds op zoek, al die rondjes in de wijk en dan maak me moe Zit je even in de shit, dan krijg je geen bezoek mijn jongen, die zit locked up daar in de groep yeah, yeah. Ik ben nog steeds op zoek Al die rondjes in de wijk en dat maakt me moe Zit je even in de shit, dan krijg je geen bezoek mijn jongen, die zit locked up daar in de groep Yeah, yeah. Ben op mezelf wil geen aandacht trek lopen telkens dus achter feiten, nu we vaker in. Je kent de odds van deze lijf, hoef geen kaarten trek. Ja, die money bracht me zeker ook op rare plek. Even langs bij of voor een kappen en een tot taartje. Pak vanaf het stek, het geeft me kriebels, neem op stoppenbaardje. Met Ziggy naast me, blijf maar zeggen dat we op gaan blazen. Feeling van succes, dat maakt mijn junkie net toch ook verslaafd. Onderaan het bord, nu naar de top, want we scoren aardig. Hoor die waggy piepen op het dash, ik moet mijn gordel dragen. Zou je eigen lastig, ga die tas niet voor je dragen. Blijf maar weg, met je neppe je bek en al die rode praatjes. Niet eens sportief, ze vind me sexy man mijn onderarmen. Kijken we die pad en nu weer met je op die body warm. In de stad en straks ben ik weer een paar koppen armer. Door naar paarden, die cognac die houdt mijn body warm. Ik ben nog steeds op zoek, al die rondjes in de wijk en dan maak me moe. Zit je even in de shit, dan krijg je geen bezoek. Vrienden jongen, die zit locked up daar in de groep. Yeah, yeah. Ik ben nog steeds op zoek Al die rondjes in de wijk en dan maak me moe Zit je even in de shit, dan krijg je geen bezoek Vrienden jongen, die zit locked up daar in de groep yeah, yeah. This is why we're here. Wat ik me nog eh, kan herinneren van eh, dit eh, verhaal was dat hier op een gegeven moment Ruud Houweling zat en dit nummer speelde. En dat wij na 2,5 minuut toch wel enigszins wat rode handen hadden gekregen... van die handklep Why We're Here van Ruud Hameling. Daarvoor Wendy Moore en daarvoor je in Dins. En dat zijn allemaal mensen die hier iets eh, met dit dorp eh, te maken hebben. Eh, of ze hebben er gewoond of wonen er nog steeds. Dat geldt zeker voor drie personen in dit geval. Voor Siggy en Dienst, want die wonen nog steeds in Zandvoort. En ook Ruud Houding. Van Winnie Moordenberg ben ik het nog niet helemaal zeker. Dus duikt af en toe nog wat eens op in Zandvoort. Maar ehm, we tellen er even voor het gemak mee. Omdat ze toch regelmatig hier is. Kijk, dat is altijd leuk. Eh, de gast eh, van vanavond komt eh, binnenlopen. Dat is, dat is altijd heel fijn. Daar is die. Melle, die gaan we straks nog eventjes het een en ander vragen. enigszins een beetje verlaat, maar dat mag de pret denk ik niet drukken. Dus dat komt wel goed. Maar we hebben nog één nummer. En eh, dat is eh, ook eh, deze week bij mij op de mailbox beland. En dat is de nieuwe van de New Shining. Tenminste, hij is wel een beetje al een lange tijd uit. Want hij staat op Antidote. Maar het nummer hebben ze op single uitgebracht. En dat nummer dat heet Thief. Tot aan het nieuws van 8 uur.